Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een van de mannen aangehouden van wie dinsdag geblurde foto's waren getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Hij meldde zichzelf bij de politie. In totaal werden de beelden van vijf mannen verspreid die ervan worden verdacht het zwaarste geweld te hebben gepleegd rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv vorige week. Ze kunnen zich de komende dag nog melden, anders worden hun foto's herkenbaar getoond. Binnenkort worden ook beelden naar buiten gebracht van 24 andere verdachten. De satirische Amerikaanse nieuwssite The Onion heeft de nepnieuwssite Infowars gekocht. Die werd geveild omdat de oprichter van Infowars, de beruchte complotdenker Alex Jones, in financiële problemen zit. Jones moet meer dan een miljard dollar aan schadevergoedingen betalen omdat hij beweerde dat de schietpartij op een school in Sandy Hook in scène was gezet. Wat The Onion heeft betaald voor Infowars is niet bekend. Het bedrijf zegt een nepnieuws-site te willen gebruiken voor grappen. Alex Jones is kwaad over de veiling en ziet er een complot in van de democraten. ASML verwacht in 2030 een omzet van maximaal 60 miljard euro, twee keer zoveel als nu. De chipmachinemaker uit Veldhoven bevestigt daarmee een prognose van twee jaar geleden. ASML heeft last van het handelsconflict met China en verwacht een terugloop op bijna alle gebieden. Maar de groei in AI compenseert die volledig. ASML denkt dat er de komende jaren meer dan 100 chipfabrieken bijkomen... die chipmachines van ASML nodig hebben. Het aandeel van het bedrijf werd na de bekendmaking 7% meer waard. Vorige maand ging de koers nog onderuit na tegenvallend nieuws. Het weer. Hier en daar valt wat lichte regen, minima rond 8 graden. Daarna een overwegend grijze dag.